De speler van Ajax en het Nederlands elftal zou dat familielid hebben neergestoken. Diegene raakte zwaar gewond. familielid heeft vorige maand pas aangifte gedaan. Quincy Promes scoorde gisteravond nog voor Ajax. De politie wil alleen kwijt dat er een Amsterdammer van 28 is opgepakt. Duitsland gaat vanaf woensdag in lockdown. Vanwege oplopende coronabesmettingen gaan de komende drie weken winkels en scholen weer dicht. Alleen supermarkten, apotheken en banken mogen open blijven. En ook de regels rondom vuurwerk zijn aangescherpt, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Interessant trouwens voor, voor Nederland, er komt ook een deelverbod voor vuurwerk. Het mag vanaf woensdag dus niet meer worden verkocht, maar ook eh, eh, het afsteken ervan wordt niet verboden, maar alleen afgeraden. In ons land overlegt het kabinet op dit moment ook over extra coronamaatregelen. De voordeur van een huis in Almere is vannacht volledig vernield door zwaar vuurwerk. Buurtbewoners sokken wakker van twee enorme knallen. Waarschijnlijk is het vuurwerk door de brievenbus naar binnen geduwd. De politie is nog op zoek naar de daders. Kinderen van verschillende basisscholen uit de provincie Utrecht hebben samen duizend kaartjes geknutseld. En die gaan naar mensen in zorginstellingen. Ik ben een bloem aan het maken, maar ik ga er nog iedereen thuis zit in de zorg. Ik vind het best wel zielig. Waarschijnlijk voelen die zich helemaal opgesloten. Wij willen ze heel graag een soort cadeau geven. Ja, het idee komt van een groepje invalleerkrachten. Het doel was duizend kaartjes naar de zorg te sturen. Maar dat doel werd zo snel gehaald dat ze er nog even mee doorgaan. Het weer, het is bewolkt, maar voorlopig wel droog. Met in het zuiden kans op wat zon. Graadje of 7 vandaag. Vanavond en vannacht valt er weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Knopend Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen Knopend Riedemeer en Knopend Amstel...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 and why they call him Ding-a-Ling. One of the famous jingle bells is what he was, but then he fell and broke his pretty harmony. And he began to ring off key. Now they call him Ding-a-Ling because he has a funny ring and doesn't hear his note too jingling the Christmas bell. The other bells met secretly, and he heard one say in a real low key, He's sure to ruin our Christmas song. And we don't want him hanging around. He overheard their secret vote and walked away with a lump in his note, the saddest bell you've ever seen. Christmas bell called ding a They all call him ding a because he has a funny ring and doesn't hear his note too well. Ding a a Christmas bell. The snow square when the children found him there and placed him on the Christmas tree for everyone in town to see. As Christmas Eve came to the town, a blinding snow was coming down, and Dingling heard someone say, Old Santa sure to lose his way. Sunday to ring as loud as he could ring. And when old Santa heard the song, it guided him into the town. Now the children shout and sing, and everyone loves ding a So everything has turned out well. For ding-a-ling, Christmas bell. ZFM. ZFM. Het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar. Toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard.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 ZFM. Cause every your side radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. fijne dagen en een voorzitter.